Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Thalys International heeft Nederlandse reizigers opgeroepen om de komende dag niet met de Thalys te reizen. De hogesnelheidstrein rijdt tussen Nederland, België en Frankrijk. Door de verwachte slechte weersomstandigheden zullen de internationale hogesnelheidstreinen veel vertraging oplopen, is de verwachting. Thalys raadt zijn reizigers daarom aan de reis als het kan uit te stellen. Mensen die al een ticket hebben kunnen dat omruilen. Als dat niet kan wordt het geld zonder bijkomende kosten teruggegeven, zegt Thalys. Komende dag redt ook de NS vanwege het weer, weer met een aangepaste dienstregeling. En Rijkswaterstaat waarschuwt dat de sneeuw tijdens de spits mogelijk nog steeds voor problemen zal zorgen. De deelstaatverkiezingen in neder zijn gewonnen door de sociaal-democratische SPD en de Groenen. In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer dan de huidige coalitie van CDU en FDP christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor meer dan 6%, maar is wel de grootste partij geworden. De coalitie met de liberale FDP heeft niet genoeg zetels om verder te kunnen regeren. De uitslag in neder is een nederlaag voor bondskanselier Merkel. Die regeert in Berlijn met een coalitie van CDU en FDP. Op deelstaatniveau zijn er straks nog maar drie van zulke coalities. Het dodental van de gijzeling door moslimterroristen op een gasveld in Algerije is opgelopen tot 81. Algerijnse troepen hebben in het complex nog eens 25 lijken gevonden. Sommige zo verminkt dat ze niet meteen kunnen worden geïdentificeerd. Het is niet duidelijk of het terroristen of gijzelaars zijn. Gisteren bestormden Algerijnse troepen het complex om een eind te maken aan de al vier dagen durende gijzeling van Algerijnse en buitenlandse werknemers. Bij de bevrijdingsactie vielen veel doden. Het weer vannacht in het midden en noorden nog een tijd sneeuw. In het zuiden geleidelijk droger. Overdag sneeuw in het noorden. Daar blijft het ook vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat motsneeuw.